Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft tot nu toe zo'n 60 mensen aangehouden... bij de feesten rondom het landskampioenschap van Feyenoord. Op de Koolsingel in de buurt van de Koopgroot heeft de politie korte tijd een waterkanon ingezet. Er zijn duizenden mensen naar de binnenstad gekomen, meldt Rijnmond. De politie roept mensen op om de Koolsingel rond 10 uur te verlaten. De Feyenoord won eerder vandaag met 3-0 van Go Ahead Eagles... en pakte zo de eerste landstitel sinds 2017. In Turkije is het tellen van de stemmen van de presidents- en parlementsverkiezingen in volle gang. President Erdogan ligt voor, maar veel steden moeten nog binnenkomen. En daar is oppositiekandidaat Kuluç Darolu over het algemeen populairder. Er is nog een derde kandidaat. En bronnen bij zowel de regeringspartij als de oppositie houden er rekening mee... dat geen van de drie kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalt. In dat geval volgt er een tweede ronde. De Soedanese hoofdstad Khartoum en andere steden in het land... waren vandaag doelwit van luchtaanvallen en beschietingen. Een bestand lijkt daarmee nog altijd ver weg. Sinds het uitbreken van gevecht tussen paramilitairen en het leger in april... zijn er honderden mensen om het leven gekomen. Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. De strijdende partijen hebben al vaker afspraken gemaakt over het neerleggen van de wapens. Maar van een duurzaam vredesbestand is tot nu toe geen sprake geweest. De gestaakte competitiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdag zonder publiek verder gespeeld. Om drie uur gaat het duel in een leeg stadion in Groningen verder. En er zijn dan nog iets meer dan 80 minuten te spelen, bij een stand van 0-0. De wedstrijd werd vanmiddag na 9 minuten gestaakt, toen supporters tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid en een toeschouwer het veld op was gerend.